of omdat ze dement zijn. Het CBR dat over de rijbewijzen gaat is er niet blij mee. Wij sturen één brief, daarna nog een aangetekende brief. Maar ja, sommige advocaten adviseren aan mensen... ja, zeg maar dat je die brief nooit gehad hebt. En ja, dat is nog een gaatje in, in, in de wet kennelijk. Het CBR hoopt dat het helpt als er iemand bij ze aanbelt... en de brief persoonlijk geeft. Je kunt een boete van 9000 euro of een jaar gevangenisstraf krijgen... als je rondrijdt met een ingetrokken rijbewijs. Ook Alkmaar gaat extra vluchtelingen opvangen uit het asielzoekerscentrum in Terapel. Het is daar zo druk dat asielzoekers wekenlang op veldbedjes moesten slapen... zonder goede douches en wc's. Gisteren boden Amsterdam, Nijmegen en Os al hulp aan. In Beuningen bij Nijmegen is een man gewond geraakt toen een gasfles in zijn auto explodeerde. Op de oprit bij een huis. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw hoorde de klap. Mijn buurman eh, was gelukkig eh, bij kennis en eh, werd meteen geholpen maar de schade is enorm. Door de brokstukken van de auto zijn vier huizen beschadigd. Hoe de gasfles kon ontploffen is nog niet bekend. En we hebben met z'n allen minder vaak Thais, India's of een pizzaatje laten komen via thuisbezorgd. Want ja, er is geen corona meer en dus kon je makkelijker buiten de deur eten. Ook in andere landen kwamen er minder bestellingen binnen bij het moederbedrijf van thuisbezorgd. Dat is voor het eerst in 20 jaar tijd. Het weer volop zon, graad of 16, 17. Morgen ook mooi lenteweer in het binnenveld, binnenland dan wel wat stapelwolken. Dan tussen de 12 en 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is het niet bijzonder druk op de weg. De files met de meeste vertraging staan daar op de A4 Amsterdam richting Den Haag...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 She's a magic woman. A puzzle to me. she makes me fly I'm happy you see hockey en is dus ik meteen verkocht. Ik ben ook niet van mijn ton en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar haar toe. Ik zei wat ga je doen, want wij hebben zo'n after met de crew. Je vriendin is oké okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en ei. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het net echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het allerliefste sta ik op en ben ik weg, doe ik alles op de pof van met alle respect Dik altijd niemand, en ook nog ananas dan Ze valt door de man, maar aan de andere kant Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn Ging ze vast niet eens op date met mij Dat is dan ook weer zo Al is het weer zo, ik ga naar buiten En natuurlijk lieverd iedereen Verdient een tweede kans Maar jou neem ik nooit meer mee Naar een restaurant, leek zo Doe doet mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei: Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook los zoete witte wijn en die pizza met ananas. Ik ben zo weer afgeknapt. empty in the room. Time and I'm weary, but my heart. Adrenaline Tell me, I'll let my chat. Better you pump on me, I'll let my chat. Yo, and if you tempt me, I'll let my chat. Better you pump, I'll let my chat. Yo, and if you tempt me, I'll let my chat. Better you pump on me, I'll let my chat. Yo, and if you tempt me, I would, I'll let my chat. Clean me good, clean me good, I'll let my give it up, give it up. I'll give it up in the way that I should. Clean me good, clean me good, I'll let my give you love. your hot girl, they want me, come cool me. This uh-huh. a girl on a groupie. Hardwood. Treat me good, treat me good. All in my give it up, give it up. All in me loving in the way that I should. Treat me good, treat me good. All me love the boogie woogie. Nothing not take it, take it. How when him come, him get it. How when him get what he want, then he run relentlessly. Never Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het RIVM en leverspecialisten roepen artsen op om goed op te letten op symptomen van acute hepatitis bij kinderen. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde afgelopen week al dat deze ontsteking van de lever steeds vaker opduikt. Waardoor die acute hepatitis die nu rondgaat wordt veroorzaakt is nog niet duidelijk. Israël gaat Oekraïense hulporganisaties helmen en beschermende kleding leveren, zoals kogelvrije vesten. Ondanks herhaalde verzoeken levert Israël geen wapens aan Oekraïne. Het probeert een bemiddelende rol aan te nemen en het heeft Rusland ook geen sancties opgelegd. En medewerkers van het CBR gaan bij wijze van proef mensen persoonlijk opzoeken van wie het rijbewijs ongeldig is verklaard. Het instituut hoopt dat meer mensen dan hun rijbewijs daadwerkelijk inleveren. Vanmorgen bleek uit cijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer dat maar 60 van de ongeldig verklaarde rijbewijzen wordt ingeleverd. Het weer, morgen iets meer stapelwolken en 12 tot 18 graden.